Kees Groot met het NOS-journaal. Rampplek van vlucht MH17 zijn vandaag opnieuw menselijke resten gevonden. Die lagen op plekken waar na de crash brand heeft geboet. Er zijn ook twee identiteitsbewijzen van slachtoffers gevonden. De Nederlanders zouden vandaag beginnen met het bergen van wrakstukken, maar dat is uitgesteld. Ze zouden hulp krijgen van lokale bergers met kranen en vrachtwagens, maar dat ging niet door vanwege oneenigheid over de werkwijze. VVD en PvdA koersen af op een harde botsing over het asielbeleid. VVD-fractieleider Zeilstra zei tegen de NOS dat de VVD wil vasthouden aan het beleid om geen opvang te bieden aan illegale en uitgeprocedeerde asielzoekers die niet meewerken aan hun terugkeer. Gisteren kwam de Raad van Europa met de aanbeveling om juist wel opvang te bieden aan deze mensen. De PvdA is het eens met die aanbeveling. Het Openbaar Ministerie wil dat Willem Holleder opnieuw de gevangenis ingaat. Volgens het OM heeft hij strafbare feiten gepleegd sinds zijn voorwaardelijke vrijlating... en moet hij daarom alsnog drie jaar cel uitzitten. Op 2 december zal het OM bij de rechtbank eisen dat de vervroegde vrijlating wordt herroepen. De Heineken-ontvoerder wordt onder meer verdacht van het bedreigen van Theo Huisman, oud-president van de Hells Angels. De eerste aflevering van het Sinterklaasjournaal heeft geen wijziging gebracht in het uiterlijk van de pieten. Er waren van tevoren veel speculaties over een andere huidskleur, maar de pieten in de uitzending van vandaag waren zwart. Naar de maatschappelijke discussie werd wel kort verwezen. Presentatrice Diewertje Blok vroeg aan Sinterklaas of hij dit jaar nog wel Pieten meeneemt naar Nederland. Sommige mensen vinden ze maar ouderwets, lichten ze toe. Sinterklaas reageerde verbaasd, daarom neem ik ze juist mee, antwoordde hij. Volgens de goedheiligman wordt het dan weer ouderwets gezellig in Nederland. Het weer vanavond hier en daar lichte neerslag. Vannacht droog, morgen eerst af en toe zon, smiddags en s avonds bewolking en af en toe lichte regen. Het wordt 12 graden. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht staat tussen Apkoude en Breukelen 6 kilometer file. Er ligt glas op de weg, er zijn twee rijstroken dicht. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe 7 kilometer. De A10, de ring van Amsterdam tussen Osdorp en knooppunt Amstel 6 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Blijswijk en het Gouwe Aqueduct 8 kilometer. A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 10 kilometer. De de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en het Gouwen ook 10. A28 Amersfoort-Utrecht bij de Uithof 7 kilometer. Daar staat een kapotte vrachtwagen die blokkeert twee rijstroken. En op de A44 nog altijd veel vertraging van Amsterdam naar Den Haag...